Rutte kwam aan het begin van het debat vandaag met een verklaring. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten er komen al een hoop reacties binnen. Veel partijen zijn blij met Rutte's besluit. Het debat is net weer begonnen en PVV-leider Wilders kwam met een verklaring. Uw keuzes waren niet de onze. Maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst. Ook D66, dat nu in het kabinet zit, vindt het een goed besluit van Rutte. Ik denk, eh, kijk, hij is 13 jaar premier geweest. In die 13 jaar is er heel veel gebeurd en heel veel gedaan. En heeft daar ongelooflijk hard gewerkt. Maar als ik kijk naar wat de afgelopen week is gebeurd... dan denk ik dat dit niet te vermijden was, deze stap. Nou, volgens mijn collega Arjan Noorlander was het sowieso een moeilijk verhaal geworden als Rutte was aangebleven. Van rechts en van links werd hij eigenlijk al uitgesloten Waardoor die, zou je misschien ook kunnen zeggen, een blokkade zou worden voor de toekomst van de VVD. Dat zal allemaal een rol hebben gespeeld. Misschien ook nog wel persoonlijke afwegingen om er toch afgelopen zondag, gisteren... Eh, tot een andere beslissing te komen dan er leek te komen. Namelijk om af te treden. In november zijn er verkiezingen. Tot die tijd blijft Rutte normaal gesproken als premier. Maar daarna krijgt Nederland voor het eerst in 13 jaar een andere leider heb ik nog het weer. zijn wat stapelwolken, maar op veel plekken is het behoorlijk zonnig. Er kan op sommige plekken een spat regen vallen, maar veel stelt dat niet voor. En het wordt 21 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 Over de opvolging van Rutte bij de VVD is nog niets bekend. Ook het CDA moet op zoek naar een nieuwe leider, want de huidige, Wopke Hoekstra, die wil het niet. En fractieleider Pieter Herema wil weg uit de politiek. Twee natuurorganisaties doen aangifte tegen de boer die gisteren in het Drentse Wapse door een wolf werd gebeten en ook tegen de burgemeester. De wolf is doodgeschoten door een jager. De organisaties vinden dat er een richtlijn is overtreden. Het weer, veel zon vandaag, vanmiddag wel wat meer stapelwolken en het wordt 21 tot 27 graden. I sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up the posh girl get ratchet for me. If you love me, you it for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance.